Katrien Straatman met het NOS-journaal. President Trump heeft Rusland via Twitter laten weten dat de Amerikaanse raketten eraan komen. Rusland zegt dat alle raketten op Syrië worden neergehaald. Bereid je maar voor, Rusland. Ze komen eraan. Leuk, nieuw en slim. Dat schrijft Trump. Eerder vandaag liet de Russische ambassadeur in Libanon weten dat Amerikaanse raketten die worden afgevuurd op doelen in Syrië worden neergehaald en de lanceerinstallaties zullen onder vuur worden genomen. Hij suggereert daarmee dat Rusland ook vliegdekschepen kan aanvallen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft duidelijke aanwijzingen dat burgers in de Syrische stad Douma het slachtoffer zijn geworden van een gifgasaanval. De WHO zegt op basis van informatie van dokters ter plaatse dat 500 mensen met symptomen van blootstelling aan gifgas in ziekenhuizen opgenomen zijn. De slachtoffers hebben ernstige aandoeningen aan de slijmvliezen en het zenuwstelsel. De WHO eist nu ongehinderde toegang tot Douma om medicijnen en hulpgoederen te kunnen brengen. In Algerije zijn 257 doden gevallen toen een militair vliegtuig in de buurt van de hoofdstad Algiers neerstortte. Volgens de staatstelevisie verongelukte het toestel kort na het opstijgen in een vlak, onbewoond gebied. Het vliegtuig was net vertrokken van de luchtmachtbasis Boufarik, dat 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers ligt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. AZ-trainer John van den Brom is een wedstrijd geschorst. Hij mag vrijdag niet op de trainersbank zitten bij de wedstrijd tegen Heracles in Almelo. De KNVB heeft van den Brom geschorst vanwege zijn kritiek op scheidsrechter Kevin Blom... na de 2-3 nederlaag tegen PSV afgelopen weekende. Blom gaf PSV een strafschop en keurde een goal van AZ af. We kunnen wel stellen dat onze grote vriend Kevin Blom zijn naam weer eer aan heeft gedaan... zei Van den Brom toen in een interview met de NOS. Het weer, is wisselend bewolkt bij 15 tot 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is vooral in het midden en oosten weer kans op flinke buien. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien. Het wordt 18 tot 21 graden.